Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Na afloop van de erede om verhaal te halen over iets wat in het duel was gebeurd. De gemoederen liepen even hoog op en er was wat duw- en trekwerk. Door tussenkomst van andere spelers en begeleiding kwam er snel een eind aan de ruzie. Feyenoord versloeg PSV met 2-1 en daarmee verkleinde Feyenoord de achterstand op PSV tot drie punten. De opkomst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had bijna 15% van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip anderhalf procentpunt hoger. Oud-premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewacht door drie actievoerders met blote borsten. Ze hadden Basta Berlusconi op hun lichaam geschreven. De treinen tussen Apeldoorn en Deventer rijden weer. treinverkeer lag uren stil nadat een trein bij station Apeldoorn-Osseveld op een sneeuwschuiver was gebotst. Het veegapparaat was door nog onbekende oorzaak op de rails terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het nieuwe kookboek van Jonny en Therese Boer is uitgeroepen tot het beste kookboek voor chef-koks van de wereld. De eigenaars van het drie-sterren-restaurant De Libreien in Zwolle schreven het boek Puurst, het derde deel in een serie over de evolutie van de Nederlandse smaak met kooktechnieken en recepten. Op een kookboekenbeurs in Parijs waren er ook prijzen voor twee andere Nederlandse kookboeken. De Oosterschelde Kreeft van Ronald Timmermans en Remco Kraaienveld en het literaire kookboek Literalicious van Koen de Grote. Het weer, in het zuidoosten en oosten sneeuw.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 Jordan Was dat was en Walk the Dinosaur uit de jaren 80. Welkom terug bij Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En in het derde uur hebben we de volgende onderwerpen voor je. Ja, uiteraard rond de klok van eh, half eh, vijf de dieren van de week. En dan hebben we het over Lucky en Siem. En dat wordt voorgelezen door... Thomas. Heel goed, Thomas. Ja, Thomas gaat ons vertellen hoe het gaat met de dieren van de week. En die luisteren naar de namen Lucky en Siem. En voor de liefhebbers, ja, hij wordt geprolongeerd. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En het gaat namelijk over eerlijkheid. Ik heb zoveel reacties gehad gisteren. Kijk. Dus vandaar dat ik hem eh, vandaag in de herhaling gooi. Eh, rond de, eh, na de volgende twee platen gaan we even een stukje sportnieuws vertellen. En dan heb ik het met name over de Formule 1. En we kijken even naar de Daytona, want daar is vannacht een zware crash geweest. Dus, dus over twee platen Formule 1 nieuws en Daytona nieuws. en uiteraard straks de uitslagen van de eredivisie. Oké, en dat ligt er allemaal niet om, hè, wat daar aan het is bij de Eredivisie. Daar komen we straks weer op terug bij Zondag in Kennemerland op CFM. Nogmaals een hele goede middag en blijf lekker luisteren naar de radio. Buiten is het toch smerig weer eens. Gewoon binnen blijf zitten, luisteren naar de mooie muziek. Waaronder deze van Stix, hier is Beep. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. My heart de Radio bij CFM Zalvoort. Met PIT, oftewel Pretty Young Thing. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, start your engines, want hier gaat het komen. Het autosportnieuws met Albert-Jan Vos. Ja, het zal eh, de autosportliefhebbers niet zijn ontgaan... want eh, eh, bij een zware crash op het NASCAR-circuit van Daytona... zijn 33 troesaus gewond geraakt. Bij het ongeluk, veroorzaakt door coureur, coureur Kyle Larsen waren in totaal maar liefst 9 auto's betrokken. Brokstukken werden het publiek ingeslingerd. Een aantal van de gewonden is er slecht aan toe. In de chaos vlogen auto-onderdelen als levensgevaarlijke projectielen in het rond. Een deel van de motor bleef zelfs hangen op in het ijzeren hek. Onder de coureurs bleven er ernstige verwondingen uit. Tony Stewart, die het ongeluk in zijn spiegel zag gebeuren... won de race in de Nationwide Series. En voor vandaag staat eigenlijk de Daytona 500 gepland gaan we naar Guido van der Garde. En dan hebben we het over de Formule 1. Ja, Nederlander weer in de Formule 1. Eh, Guido van der Garde heeft afgelopen vrijdag voor het eerst in de regen gereden met een Formule 1-auto. De coureur van Caterham kon door, daardoor tijdens de vierde laatste testdag in Barcelona de intermediate-banden testen. Ondanks het weer is het een positieve, productieve dag geweest. Zo keek Van der Garde terug op de website van zijn ploeg. Ik heb nu kunnen voelen hoe de auto omgaat met wisselende omstandigheden. Van der Garde zette zijn snelste rondetijd neer van 1.27.4 neer en was daarmee zesde voor de erkende coureurs als het Felipe Massa van Ferrari en Mark Webber van Red Bull. De, Britse, de Brit Lewis Hamilton was in zijn Mercedes met 1.23.2 de snelste van die dag. Echter, dat was ook pech voor Guido van der Garde, want Guido van der Garde had op de laatste dag in Barcelona van de tweede testweek. De formulecoureur van Caterham kreeg namelijk de rode vlag. Van der Garde reed tijdens de testrace, testrace net buiten, net ruim de laatste bocht in... waardoor hij in het grind terecht kwam en met lage snelheid tegen de bandenstapel aanreed. Daarbij raakte zijn bolide dermate beschadigd dat hij de rode vlag kreeg. En Formule 1 liefhebbers, zet hem vast in je agenda. 17 maart, ja, dan gaan we naar Australië. Want daar vindt de openingsrace van de Formule 1 plaats. En wel in Albert Park. 17 maart 2013 openingsrace in Australië in Albert Park. Zonde van de crash hè, van uh, Guido van der ja, Garde. Maar voor de rest de zesde plek in de regen. Dat is helemaal niet vervelend zou ik zo zeggen. Dus... Nou, een goed resultaat dus eh, in het eh, testen voor Guido van der Garde. En laten we hopen dat hij het is 17 eh, maart ook goed gaat doen eh, in Australië. Zijn allereerste Formule 1 race. Hmm, Wat spannend.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 I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two, Come on, girls, I uh, get on the floor. I uh, come alive, y'all. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hip, the hip, hip, the hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie bead. Well, skittle bebop, we rock a Scooby Doo, and guess what? America, we love you, because you rock in a roll with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out. Ja, Thomas en ik doen lekker mee hoor met deze plaat van de surreal Hill Gang. Terug naar, eh, nou, eind, eh, eind jaren 70, begin jaren 80 met The Rappers Delights. Ja, er zijn eh, weer wedstrijden inmiddels gefinished in de Eredivisie. Thomas, kan je daar wat over vertellen? Ehm, ja, Feyenoord PSV is 2-1. <laughs> ga je daarvoor applaudisseren, Albert-Jan? <laughs> <laughs> Ajax, ADO Den Haag is 1-1 geworden. Oeh, dat scheelde maar weinig, hè Thomas? Ja, de laatste paar minuten. De hele tijd stond Ajax achter eh, tegen ADO en uiteindelijk hebben ze toch nog weten te scoren. En FC Utrecht tegen Roda JC is 4-0. Oké, zo dadelijk om half vijf gaat de wedstrijd beginnen. AZ tegen NAC Breda. En eh, in het laatste half uur van dit programma volgen die wedstrijd uiteraard ook nog. Dankjewel Thomas. Graag gedaan. En uiteraard straks eh, veel meer, waaronder eh, ja, de dieren van de dag. Die ga je toch ook doen, of niet? Ja. Oké, okay, dus hoor je zo meteen weer op de radio. Eerst Marco Bassato, hier is Vrij Zijn. Haar zijde zachte haren vallen wild langs haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen danst om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Oh, oh, Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt bang en eenzaam en verlangt ze terug naar toen. Geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen. Maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh, Ze lacht de wereld uit en dan gaat twijfels weg. Verliefd kijkt ze je aan aantal weken geleden was ik eh, in Ahoy in eh, Rotterdam tijdens Vrienden van Amstel. En daar gaf hij toch een optreden weg, joh, deze Marco Borsato. Dat ging gewoon vooraf. Echt een mega feest. Ook deze plaat kwam eh, wel degelijk langs. Je de Marco Borsato en Vrij zijn. Ja, het is inmiddels half vijf bij zondag in Kennemerland. Tijd voor de dieren van de dag. Thomas. Ja, de dieren van de week zijn Lucky en Sim. Lucky en Siem is een geweldig leuk stel. De honden zijn erg aan elkaar gehecht en zijn dan ook op zoek naar een ander huis. Naar een huis, sorry. Waar ze gezellig samen kunnen wonen. Ze zijn erg actief en houden van een stevige wandeling. Op het strand of in de duinen. Aan de lijn lopen vinden ze erg moeilijk. En ze trekken dan ook erg. Hier mag nog wel wat extra aandacht aan worden besteed. Ze ze kunnen het niet met alle honden even goed vinden. Er kunnen... Ik. zo. Maar ze zijn wel lief honden, toch? Ja, tuurlijk. Ze kunnen het... Sorry. Kunnen nog wel... Ze kunnen... Lucky en Siem kunnen nog wel eens, wel eens zagrijnig reageren. Maar een oplettende baas heeft dit snel in de gaten en kan het prima onder de controle houden. Ze zijn niet zo gek op katten en kleine kinderen. En kleine kinderen vinden ze een beetje eng. Een huis voor hen alleen zou daarom het beste zijn. Bent u gevallen voor dit heerlijke stel, kom dan, kom dan snel eens langs om kennis met ze te maken. Ze wachten al op u. En waar kan dat? Oh, in het dierenthuis Kennermerland, Kennemerland, nummer 5. Het dierenthuis is geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4. Het telefoonnummer is 5713888. Of ga naar het internet www.dierenthuiskennemerland.nl Oké, laten we hopen dat ze snel een leuk thuis vinden, deze twee lieve honden. Dankjewel Thomas. Graag gedaan. Dat was hem dier van de dag bij Zondag in Kennemerland. Inderdaad, voor meer informatie over deze dieren van de dag... belt u met het Kennemer Dieren thuis op 023 57 13888. Zomaar maar toepasselijk plaatje gaan draaien dan.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 Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who, I see the damn people had a falcon.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 Nou, eh, Thomas, jij hebt eh, nog wat nieuws over het treinverkeer, want daar is iets mee, hè? Ja, er is geen treinverkeer naar Zandvoort in weekend van 2 tot 3 maart. Oké, en waarom niet? Zijn ze weer met... Uh met spoor bezig of zo. Ze hebben een vrije dag. Ze hebben Ja, <laughs> oké. Gewoon een snipperdag. Nou, moet ook kunnen, hè. Dus... Zeg het eens. Wat, eh, wat, is er, wat is de oorzaak, eh, Thomas? In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 maart aanstaande... is er geen treinverkeer naar Zandvoort mogelijk. Er zullen in opdracht van de Nederlandse spoorwegen... werkzaamheden plaatsvinden aan het spoor. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden helemaal geen treinen... waardoor reizigers een bus van de NS zullen moeten nemen. Deze bus rijdt maal in het uur. Tussen Haarlem en Amsterdam rijden minder treinen. De totale extra reistijd wordt, van, wordt, door, de wordt door de NS op een kwartier geschat. Oké, 2, 3 eh, maart, geen treinen dus naar Zalvoort, tussen Zalvoort en Haarlem. Dus Rudy inderdaad, onze collega van zondag in Kennemerland... Je moet met de auto komen. Of met de fiets. Of, met de bus. Of met de bus. Ja, met de bus. Met de, bus. Met de fiets. Lopend. Kan ook vanuit halen <laughs> Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil.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 Je blijft op de hoogte. happy, happy eh, muziek, al begaan. Ja, Bugs <laughs> hoor je op de Salvox Radio bij zondag in Kennemerland. Nog tot vijf uur, dus nog een kwartiertje. En eh, Making Your Mind Up was de plaat die we voor je draaiden. Het is kwart voor vijf en dat betekent bij zondag in Kennemerland tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag gaat het gedicht van de dag over eerlijkheid. Waarom wordt eerlijkheid hard afgestraft? Is de jaloezie dat de mens zo hard blaft? Ik dacht dat juist met eerlijkheid je het meeste bereikt. Door vriendschap te geven, zodat men niet van je zijde wijkt. Wat is dit voor maatschappij waarin wij leven? Ik wilde alleen maar vrede. Dat is mijn enige streven. Lachen als mensen gelukkig zijn. Meehuilen als ze hebben erg gepijn. Wat is daar toch fout aan, vraag ik mij af. Door eerlijk te zijn ben je toch niet laf? Voel me echt niet verheven boven een ander. Want leven doe je niet alleen, maar met elkander. Met eerlijk te zijn, je mening kunnen zeggen. Soms moet je je bij deze dingen neerleggen waarvan je denkt, wat, wat moet dat nou? Als ik jou wees, deed ik het zo. Anders sta je in de kou. Ach, het zal wel zoals zo vaak mijn fout zijn. Dus doe maar raak en doe mij pijn. Kapot ben ik niet te krijgen, nee nooit. Want jij komt er straks wel achter, ooit. Dat het volgende spreekwoord waarheid is. Al is de leugen nog zo snel... De waarheid achterhaalt hem wel. Zou ik je dan nog vergeving kunnen geven? Oh ja, zo ben ik. Een tweede kans, voor maar heel even. Want haat komt in mijn woordenboek niet voor. Misschien krijg ook jij dat ooit nog eens door. Dat was hem weer op CFM, het gedicht van de dag. Elke zaterdag te horen bij eh, Zandvoort op zaterdag, zo rond kwart voor vijf. En als wij de zondag doen, de zondag in Kennemland, hoor je maar op zondag nog een keer langskomen. Ook dan rond kwart voor vijf. Nou, heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar CFM. Redactie at zfmzandvoort.nl Redactie at En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel op de radio. wederom een eh, plaat uit de jaren 80 natuurlijk. Hè? Zoals je van mij gewend bent, uh, Albert-Jan en Thomas. Ja, ik draai heel veel muziek uit de jaren 80. Jorden de monkeys en Digging Your Scene. Maar we gaan een plaatje van nu draaien, Thomas. Ja. En welke is dat geworden? Avicii samen met Nicky Romero, I Could Be The One. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Hè? Dat kan nog net even zo vlak voor vijf uur, dus komt-ie aan. I think I hate my life. Is it because you gained weight? Excuse me? this article. It helped me a lot.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 When you need a way to beat the pressure down, when you need to find van Avicii komt weer helemaal terug in deze geweldige plaat uit de Euro Breakdown. Je hoorde Avicii en Nicky Romero en I Could Be The One aangevraagd door Thomas eh, bij Zondag in Kennemerland. En dat betekent, ja, dat we alweer aan het einde zijn eh, van dit uh, programma, Albert-Jan. Tijd is voorbij gevlogen, maar we hebben het weer met veel plezier gedaan, toch? Ja, het was een feestje. Het ja, een ander eh, feestje. Zeker met dit weer. Volgende week dan zijn Rudy en Aldo weer terug op de vertrouwde plek op de zondagmiddag tussen 2 en 5. Zondag in Kennemerland. Morgen uiteraard ook weer eh, live programmering bij CFM. Dan heb je Sanford Lunch met Ruud en Angela vanaf 12 eh, uur tussen 12 en 2. Heel veel plezier met de overige programma's van eh, CFM. En een hele fijne zondagavond. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. En volgende week zaterdag, dan doen wij gewoon weer Zandvoort op zaterdag. Toch? Ja, en Thomas, je komt volgende week zondag ook nog even langs, hè? Ja. Met, bij Rudy. Ja. Ken ik even aan de knopjes zitten, <laughs> Hartstikke leuk dat je er was, jongen. Graag gedaan. We gaan elkaar zien. Oké, okay, dag, nou, Thomas. Dag Rob. Dag Rob. Dag, dag Thomas. Hoi, <laughs> we gaan eruit.